uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Er tien railschoppers die zondag zijn opgepakt bij de rellen in Rotterdam... blijven zeker tot en met dinsdag vastzitten. Het OM is bang dat ze zich dit weekend anders weer misdragen. Ze komen pas vrij na een eventuele huldiging van Feyenoord. De club kon zondag kampioen worden, maar slaagde daar niet in... door de 3-0-nederlaag bij Excelsior. Na de wedstrijd braken rellen uit waarbij meer dan 100 mensen werden opgepakt. Nederland heeft een nationale veiligheidsraad nodig. Dat staat in een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De Veiligheidsraad moet onder leiding van de minister-president het veiligheids- en defensiebeleid bepalen. Dat is nu verdeeld over vier ministeries. Daarnaast staat in het advies dat Nederland zich moet gaan houden aan de NAVO-afspraken over defensieuitgaven. Die zouden verhoogd moeten worden tot zo'n 6 miljard euro. Het aantal meldingen van datalekken bij gemeenten is fors toegenomen, blijkt uit nieuwe cijfers van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om privacygevoelige gegevens van burgers die in de meeste gevallen per ongeluk naar de verkeerde mensen zijn gestuurd. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 330 incidenten. Dat is meer dan de helft van wat vorig jaar in totaal aan incidenten werd gemeld. Informateur Schippers gaat toch een brief naar de Tweede Kamer sturen over de voortgang van de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Partijen in de Kamer die niet bij de formatie betrokken zijn hadden daarom gevraagd. Maar VVD, CDA, D66 en GroenLinks vinden het niet verstandig om tussentijds mededelingen te doen. Informateur Schippers gaat toch op het verzoek in, al is de algemene verwachting dat er weinig inhoudelijks in haar brief zal staan. Het weer vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het koelt af tot 4 graden. Morgen kan het lokaal 22 graden worden. Maar in de middag komen er vanuit het zuiden buien. Ook vrijdag is het wisselvallig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De dagelijkse files nemen nu wat af. De meeste vertraging is er in het midden van het land. In de Randstad staan files met 10 minuten of meer vertraging op de A2 Utrecht en Bos... Tussen Utrecht en Nieuwegein 10 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmaalen een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Nieuwegein 20 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik de Ambacht en Sliedrecht een kwartier. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Nieuwegein 20 minuten vertraging.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 Van 6 tot zijn we live bij jou op je radio. Eh, dit is uh, eh, ZFM Beachmasters. Mijn naam is Jonas Parson en je luistert momenteel naar Kaiko en Selena Gomez met uh, In Me. zijn we gewoon weer terug. Met de nieuwste platen, de nieuwste top 40 hits en de oude klassiekers. Dit is Kaiko met Celine Gomez. Mijn naam is Jonas Parson en dit is CFM Beachmasters. We gaan gewoon gelijk snel verder. Afgelopen vrijdag uh, Haarlem Bevrijdingspop uh, was natuurlijk één groot feest. Maar eh, deze zangeres was er ook. One Day met Naturally. Live en wel was in Haarlem. Nu je de opgenomen vers. Dus One Day met Naturally hier op ZFM. It's naturally you. It's alright, but don't you see? When you're near, I get weak in my knees. do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you. That you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor. On the light of floor. But I hear sounds in my mind. brand new sounds my mind wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor on the light of But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. no carrots.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 I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily, and no thank you is how it should have gone. I should stay strong. They call me after dark. I don't want no part. My habits, they hold me like a grudge. I promise I won't budge. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily. And no thank you is how it should have gone. I should stay strong. so easily I got my Cause you got me in the Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my distant Ooh. when we're kissing. Yeah. Feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my thought that you was like this. I took the tag off a Major Price. priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you trying to cut me off like a light switch. Trying to stay in our league. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four letter word, but the four letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta world where your heart used to be, you go dig every day. I spit the four yards in the two door, cause I can't let my driver hear what you say. Girl, I try to get you spanked. Baby, En daarvoor hoorde natuurlijk nog uh, eh, Are Tuesday featuring Danielle Sanfolo. En EGR eh, e met eh, Week. En daarvoor hoorde nog Bruno Mars. Maar ja, die is niet zo belangrijk. zoals wij dat hier zo zeggen, lekker tegen belangrijk. Hey, het is één voor half. Dat betekent wij dat, dat we weer het weerbericht moeten gaan doen, helaas. En dat is, ik denk als volgt, als jullie dat willen horen. Eh, het is helder en het koelt vanavond snel af naar uh, eh, 5 tot 1 graden. Aan de grond kan het veel eh, plaatsen een paar graden vriezen. In Zeeland is het niet kouder dan 6 en 10 graden. Morgen is het lekker lenteweer met zon, stapelwolken en de temperaturen van 20 tot 22 graden. In de namiddag en avond neemt het vanuit het zuiden de kans op om een onweersbui toe. Morgen start de dag zonnig. In de loop van de ochtend ontstaan in de zuidelijke helft stapelwolken... maar blijft het nog, genoeg warm, nog genoeg ruimte voor de zon. In het noorden blijft het overwegend droog. Morgenmiddag in het zuiden afwisseling van stapelwolken en zon. In het noorden is er eh, enkele stapelwolk eh, naar, juist vrij zonnig. De zuidoostenwind is zwak en voert een warme lucht aan. In het hele land loopt het kwik op tot 20 eh, tot 21 graden. In, het zuid, in de Zuid-Hollandse duinen en in de zuiden van Brabant is een lokaal 22 graden mogelijk. In de namiddag maakt het zuiden kans op enkele regen of onweersbui. In de rest van het land blijft het droog. In de avond en de nacht vrijdag trekken er buien van zuid Zuid-Holland naar eh, het noorden toe. Een klap onweer is hierbij niet uitgesloten. De nacht verloopt eh, relatief zacht. De minimumtemperatuur ligt tussen de 11 graden. In het noorden 13 en in het zuiden 14. Dit waren de afgelopen dagen nog de maximumtemperaturen. Dat was het weerbericht. En dan eh, komen nu de files aan. En het zijn er momenteel een uh, van 5 minuten of langer of door een uh, bijzondere oorzaak. Op de A1 eh, Apeldoorn-Hengelo 10 eh, minuten vertraging tussen Deventer en Batman. Op de A2 15 eh, minuten vertraging tussen Amsterdam Utrecht. Dat is bij 2.8. Bij Vinkerveen en Breukelen vindt zich dit plaats. En dan op de A2 Serthogenbos Utrecht 8 minuten vertraging tussen knooppunt Hindham en Empelenbrug. Op de A2 Sint-Michel-gestel en knooppunt Empel staat ze ook van 9 minuten vertraging. Dat is sinds dus michel en knooppunt Empel. Op de A4 Amsterdam-Delft, Nieuw-Vennep, Ringvaart Aquaduct staat 6 minuten vertraging. Kon doorgekant door de vrachtwagen. En op de A12 Utrecht-Den Haag 10 minuten vertraging de knoop het Oude Rijn en de Meren. Dan op de A15 Ridderkerk-Gorinchem 15 minuten vertraging tussen Papenrecht en Sliedrecht-Oost. Daar staat eh, momenteel een eh, auto met pech. U kunt dan omrijden via de... Aan de linkerrijstrook is wel geopend, zie ik hier staan. En dan op de A15 gorinchem nijwegen 42 minuten vertraging tussen Del en Van Ooyen ga er even om via de provinciale weg, want het is eh, een chaos. <laughs> En dan op de A16, 31 minuten vertraging tussen Rotterdam en eh, Breda. Dan eh, hebben wij nog uh, tot slot twee files staan. Dat is op de A27 Utrecht-Breda. 22 minuten vertraging tussen knooppunt Everdingen en industrieterrein Avelingen. En op de A28 Amersfoort Zwolle. 23 minuten vertraging tussen Strand ter Horst en Ermelo. Oh, ik zie die. We hebben nog eentje staan. Nog eentje. Nog, ah, nog eentje dan. Op de A59 Osso 7 minuten vertraging tussen knooppunt Hindham en knooppunt Empel. Tot zover de files. Heb jij nou ook files eh, of eh, kom je ze tegen en staan ze nog niet doorgeven? Geef ze even door aan Flismeister. Of eh, mag ook via de Facebook zfmbeachmasters.com. En dan gaan we snel verder met, ja, de, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar de irritantste mensen van heel Nederland. Met een lasergun. Op de A7 Heerenveen uh, Sneek staan ze bij hectometerpaal 124,8. En op de A22 uh, Muiden Beverwijk Velsen Zuid staan ze bij hectometerpaal 11.0. En dan tot slot op de A73 Nijmegen echt staan ze ook gewoon. Ja, ze hebben niks beter te doen. meterpaal 19.3. Heb je ze nou door, zie je ze nou staan, die blauwe smurfen met de flitsgun. Geef het even door voor je En dan, uh, ja, dan wat maar. Tot zover eh, het weer en het verkeer. En eh, wij gaan snel verder met Robert Miles met Churin. Er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Robert Miles is op 47-jarige leeftijd overleden. Nog één keer hoor je het eh, beste nummer van hem. En hij heeft natuurlijk een hele grote inspiratie geweest. Niet alleen voor eh, de radio, nee. Ook voor Armin van Buren. Afrojack, Martin Garrix, Daniel Lipa. Je hoort hier Robert Miles met Children hier op eh, ZFM Beachmasters. Elke woensdag van 6 tot 8. Zico kanaal 40, 106.9. www.zfm-live.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 We hebben nog even een eh, klein stukje van uh, Airplanes eh, van Bob. En daarna gaan we gelijk door naar het nieuws, het weer, het verkeer en al die andere zo. En dan komen we gewoon weer terug. Nu even een klein stukje van Bob, Airplanes.